waarbij 346 doden vielen. Volgens de onderzoekers heeft Boeing gefaald... omdat ze niet goed hebben uitgelegd hoe dat veiligheidssysteem werkt. Maar de luchtvaartautoriteit faalde ook... omdat die de impact van het systeem op het vliegtuig niet goed snapte... en daardoor niet in staat was het te beoordelen. De man die vanmiddag in Manchester vijf mensen neerstak... was niet bekend bij antiterreurdiensten... melden bronnen aan de Britse krant The Guardian. De man van 41 stak in een winkelcentrum met een groot mes in op winkelend publiek... Vanwege de ernst van het incident en vanwege de locatie... werd de man al vrij snel beschouwd als terrorismeverdachte... hoewel zijn motief nog onduidelijk is. Twee mannen en een vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht met steekwonden. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar en is hun toestand stabiel.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 Nederland gaat daardoor aan kop in Pool C. Het weer nog. Er waait een matige tot stormachtige zuidwestenwind. Met name aan zee komen zware windstoten voor. In de loop van de nacht neemt de wind in kracht af. Morgen is het bewolkt en regenachtig, behalve in Limburg.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 Oder? Oder wir uns? Life is not what it seems. Turn on the ZFM. Jo Johnny, la gente está muy loca. Ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. What the está muy loca. Johnny, la gente está muy loca.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 You're the only one that ever makes it stop. God, it hurts to be human. Without you, I'd be losing. Yeah, someday we'll face the music. God, it hurts to be human. Like we're buckled in, preparing for the crash.